Goedemorgen, ik ben Dielke Deertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. We waren er vroeg bij met de Sinterklaas cadeautjes. Winkeliers deden een oproep om lekker bijtijds je inkopen te doen. En volgens de webwinkels had bijna de helft van de mensen... halverwege november de Sinterklaas inkopen al gedaan. En ook hebben veel mensen de kerstcadeaus al binnen. Merkten ze ook bij deze boekwinkel. We zijn zeer positief. Ja, we merken gewoon ook dat mensen eh, eh, positief blijven. Ze willen toch graag een feest vieren. Ook al is het in bescheiden eh, familievorm we zijn er toch aan toe om weer een leuk feestje te hebben. PostNL en DHL waarschuwen inmiddels wel voor pakketjes vertragingen. Tussen Black Friday en Sinterklaas is altijd de drukste tijd van het jaar. Demissionair minister Schouten doet een oproep aan koks. Die moeten kreeften en krabben niet meer levend koken, vindt ze, maar eerst doden. In veel restaurants worden de dieren levend in de pan gegooid. Want als ze eerder worden gedood heb je kans dat bacteriën zich sneller verspreiden. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat, blijkt dat kreeften en krabben waarschijnlijk pijn voelen. Vorige maand zijn in ons land 3500 meer mensen doodgegaan dan normaal. En dat komt waarschijnlijk door corona, al weet het CBS niet van iedereen de doodsoorzaak. Vooral in Limburg vielen meer doden dan normaal. Ajax had een makkelijk avondje. De Amsterdammers wonnen met 5-0 van Willem II... en staan daardoor steviger aan kop van de eredivisie. Volgens trainer Erik ten Hag zat het tempo er lekker in. En dan creëren we heel veel kansen en dan zit heel snel 2-3-0. En dan zie je de moed bij de tegenstander in de schoenen zakken. En zo moeten wij spelen. AZ won met 2-1 van Fortuna Sittard. Al kwamen ze wel achter, Fleming scoorde voor Fortuna. En daarna haalde hij een briefje onder zijn scheenbeschermer vandaan met de tekst... Sporten is gezond. Hij vindt het jammer dat amateursporters door de nieuwe coronamaatregelen nauwelijks kunnen trainen. In een speciaal voor mijn broertje die... Eh, ook amateursporter is. En eh, ja, naar mijn mening helemaal als topsporter is het eh, geweldig om, om te sporten. Eh, en helemaal voor je gezondheid. En we zitten in een gezondheidscrisis. Het weer kan glad zijn, dus pas op als je de weg op gaat.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 Dat schrijft Trouw op basis van een rondgang langs 55 ziekenhuizen. Vorige maand waren er zo'n 3500 doden meer dan normaal, meldt het CBS. De oversterfte komt waarschijnlijk door de coronapandemie. In Limburg was de oversterfte in november relatief gezien het hoogste. En ook in de VS wordt op steeds meer plekken de Omicron-variant van het coronavirus geconstateerd. In de staat New York waren vijf besmettingen. Het weer op veel plaatsen begint de dag met een graadje vorst met kans op gladheid.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 vous je nog vlug. now, and I still feel stuck in my lungs. And usually I go out on nights, and I think of you once. But if they start playing that song, I can't help but to think about us. Oh, really thought I'd be done with the hardest part when I pull myself out of your arms. Wish I knew that was only the start. felt that was going through my brain was your hands around my waist. You know how to do it so well.